Van alle binnengekomen aanvragen is 85% afgehandeld. De afgelopen dagen werden 2,5 miljard euro overgemaakt, verdeeld over 165.000 rekeninghouders. De Nederlandse Bank verwacht dat alle overige aanvragen voor nieuwjaar zijn afgerond. In Heerenveen zijn negen jongens opgepakt nadat ze wekenlang de wijk De Greide hadden geterroriseerd. De jongens tussen 13 en 17 jaar hadden het vooral gemunt op gehandicapte kinderen die in een apart gebouw in de wijk wonen. De jongens vernielden trampolines, kelters, fietsen, lantaarnpalen en brievenbussen. Verder stichtten ze brand in papiercontainers en gooiden ze eieren tegen de ramen. Volgens de politie van Heerenveen loopt de schade in de duizenden euro's. De tweede verdachte in de zaak van de Heldense valkuilen zal niet meer worden vervolgd. Het onderzoek tegen de 38-jarige man uit Helden heeft niets opgeleverd. In de bossen bij het Limburgse plaatsje werden vorig jaar drie valkuilen gevonden... met daarin een betonblok met stalen pinnen. Er werden twee mannen opgepakt. De man van 38 en een andere man van 24. Die kreeg in augustus twee jaar gevangenisstraf. Het is opnieuw onrustig in de Iraanse hoofdstad Teheran. Demonstranten kwamen vanochtend bij elkaar om de gisteren omgekomen neef van oppositieleider Mousavi te gedenken. Volgens websites van de oppositie werd de betoging uit elkaar geslagen door de oproerpolitie. Dit weekend kwamen bij massale demonstraties acht betogers om. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam worden rond de jaarwisseling parkeerautomaten buiten gebruik gesteld en afgeschermd. Zo moet worden voorkomen dat ze met vuurwerk worden vernield. De maatregel geldt in heel Rotterdam, in bijna heel Den Haag en in een derde van Amsterdam. Dan het weer, vooral in het zuiden eerst nog wat regen, daarna droog geregeld zon en maximaal rond 5 graden. Vannacht ligt de vorst en mogelijk mist, morgen winters met soms sneeuw of natte sneeuw en in het zuiden ook regen.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 There's always another chapter.